Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Tina Turner is overleden. De Queen of Rock and Roll overleed thuis in haar huis in Zwitserland. Decennia lang scoorde ze grote hits en ze had wereldwijd fans. Mijn collega Jasper Leegwater sprak met een grote fan van haar, Jan Tina. Je bent zelfs naar haar vernoemd, hè? Ja, mijn, eh, mijn moeder is uh, vooral heel groot fan. En ehm, ja, toen eh, ik 37 jaar geleden geboren werd zou ik eigenlijk Tina gaan heten. Maar eh, mijn vader heeft daar nog snel even Jan voorgeplakt. Dat vertel ik nog steeds graag als mensen eh, vragen waar mijn naam vandaan komt. Of als, als ze op de radio is. Of eh, ja, eigenlijk elke gelegenheid om het te vertellen grijp ik wel aan. ja, eigenlijk is het hele oeuvre een soundtrack van mijn jeugd. Wat was het eerste wat je net voelde of waar je aan moest denken toen je hoorde dat Tina Turner is overleden? Dat ik haar eh, dus niet meer live eh, ga zien. Dat had ik heel graag gewild nog. Jouw favoriet is What's Love Got To Do With It. Ehm, is dat ook een nummer wat je doet denken aan je moeder? Of waar jullie nog iets bijzonders mee hebben samen? De momenten die we altijd samen en nog steeds samen beleven als, eh, als we Tina opzetten. ja, dat, dat geeft gewoon een heel fijn en warm gevoel. Tina Turner was al even ziek. Ze overleed op 83-jarige leeftijd. Ander nieuws. 1 op de negen flitsbezorgers van Gettier is wel eens betrokken bij een verkeersongeluk, zegt de krant NRC. Journalisten keken mee in een intern chatkanaal van de bezorgdienst. Daar werd gezegd dat er vorig jaar 161 ongelukken zijn gebeurd met bezorgers en dat er 25 keer een ambulance bij moest komen. De helft van de ongelukken waren in Amsterdam en Rotterdam. Gemeenten mogen niet langer selecteren welke groepen asielzoekers ze wel of niet willen opvangen. Staatssecretaris Van der Burg maakte een noodplan om te zorgen dat de opvang bij Ter Apel niet opnieuw vastloopt. Hij wil asielzoekers met een verblijfsstatus die recht hebben op een huis... misschien in hotels plaatsen. Het weer, de zon is inmiddels verdwenen. Vannacht koelt het flink af. Morgen wordt het 15 tot 19 graden en het wordt opnieuw een dag met veel zon. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon.